Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn bijna 2,5 miljoen verkeersboetes gegeven. Dat zijn er 250.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De afname komt waarschijnlijk door het coronavirus. Na de oproep van het kabinet half maart om zoveel mogelijk thuis te blijven... was het rustiger op de weg. Er liggen nog 113 coronapatiënten op de IC en dat zijn er drie minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op andere afdelingen daalde met 15 naar 481. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg verwacht dat de cijfers nog iets dalen, omdat de cijfers van nieuwe patiënten ruim drie weken na het versoepelen van de maatregelen stabiel blijft. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich maandag bij de betoging op de Dam in de kou gezet door minister Grapperhaus. Blijkt uit WhatsApp-berichten die op verzoek van de Tweede Kamer openbaar zijn gemaakt. Halsema nam contact op met Grapperhaus omdat het bij de demonstratie veel drukker werd dan verwacht. Ze wilde op dat moment niet ingrijpen en Grapperhaus was dat met haar eens. Later sprak de minister tegen dat hij ruggespraak met Halsema had gehouden. Misdaadjournalist Peter Erde Vries wordt vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. Hij wordt ook zijn woordvoerder. Verder is de nieuwe advocaat van de kroongetuige Peter Schouten uit Breda. Schouten en de Vries maakten dat bekend op een persconferentie. Nabil B. werd verdedigd door advocaat Dirk Wiersum... die in september werd doodgeschoten, mogelijk in opdracht van Taghi. Het weer, bewolkt en wat regen. Vanavond en vannacht droog en een graad of 8. Morgen regen, later buien met kans op onweer en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 It's getting clearer now. It's getting clearer now. And it's breaking through the clouds. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance.